Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder de 25 grootste werkgevers van het land... zoals de Rabobank, Achmea en ASML. Hoe dat thuiswerken er precies uit moet zien is nog onduidelijk. Verder willen werknemers elkaar weer vaker zien, omdat ze het sociale contact missen. Van begin maart tot eind mei zijn waarschijnlijk 50 tot 100 procent meer mensen overleden aan corona dan de 5900 die zijn geregistreerd. Dat concludeert het CBS op basis van een nieuwe meetmethode. Waarschijnlijk zijn vooral in het begin relatief veel mensen aan het coronavirus overleden zonder dat ze op die manier in de statistieken kwamen. Dat kwam doordat er toen nog niet zoveel werd getest. Crisismanagers en interimbestuurders verwachten een druk najaar, zeggen ze in het Financiële Dagblad. Ze denken dat steeds meer bedrijven in problemen komen als steunmaatregelen aflopen en banken niet langer uitstel van betaling geven. Dat het nu nog niet zo druk is, noemen de managers stilte voor de storm. ING zei vorige maand dat dit jaar naar verwachting 4500 bedrijven failliet gaan. Dat is een stijging van 40 ten opzichte van vorig jaar. Het Outbreak Management Team biedt vanochtend het kabinet het advies aan over het gebruik van mondkapjes. Dat wordt vanmiddag besproken door de veiligheidsregio's en minister Van Ark. Gisteravond lekte al uit dat het kabinet geen landelijke mondkapjesplicht in de openbare ruimte wil. Al kunnen burgemeesters op kleine schaal vermoedelijk wel mondkapjes invoeren. Morgen wordt meer duidelijk over het quarantaineadvies voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.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 me one time, two time, them want more. Till I come and them no want go home. me three times, sometime them want four. Till I come and them no want go home. Me have a seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I'm gonna mamacita hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them way. You know see, now so me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say and size make them With it, crew, drop. woman in no one attention. New girl from France, said them want share one of me say Me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they.